Het park staat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Er was daarom van alles aan gedaan om het te beschermen. Hoe groot de schade is, wordt pas duidelijk als het water weer is gezakt. PVV-leider Wilders heeft herhaald dat hij zal zeggen wat hij wil als hij volgende maand een toespraak houdt in New York. Wilders wil dan aanwezig zijn bij een demonstratie tegen de bouw van een moskee vlakbij Ground Zero. CDA-fractievoorzitter Verhagen zei vanmorgen dat hij ervan uitgaat dat Wilders zich realiseert dat woorden consequenties kunnen hebben, ook voor de belangen van Nederland. Maar volgens Wilders zijn VVD, PVV en CDA het erover eens dat ze over de islam van mening mogen verschillen. De regering van China heeft afgekondigd dat meer dan 2000 fabrieken die veel energie verbruiken moeten sluiten. Het gaat om verouderde fabrieken waar staal, cement, aluminium en papier wordt geproduceerd. De regering wil met de sluiting van de fabrieken de milieuvervuiling en het energieverbruik tegengaan. China is vorig jaar de Verenigde Staten voorbijgestreefd als grootste energieverbruiker ter wereld. Bij opgravingen aan de paardenmarkt in Alkmaar is een graf gevonden uit de ijzertijd. De vondst werd gedaan tijdens onderzoek van een massagraf uit 1573. In dat jaar werd Alkmaar belegerd door de Spanjaarden. In het massagraf waren al veel skeletten en andere resten aangetroffen. Maar onder een laag stuifzand bleek een silhouet te liggen van een persoon in een gehurkte houding. En volgens archeologen is die houding karakteristiek voor begravingen in de ijzertijd. Het weer. Stapelwolken, maar ook hier en daar zon. In het noordoosten en oosten kan een enkele bui ontstaan. Morgen vrijwel overal bewolkt met later in de middag regen en weinig verandering in temperatuur.